Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïnse strijdkrachten boeken snelle terreinwinst in het oosten van Oekraïne. De strategisch belangrijke plaats Kupiansk is op de Russen heroverd... en ook Izhum, dat iets zuidelijker ligt, is weer in handen van Oekraïne. Het verlies van de plaatsen is een klap voor Rusland... omdat ze belangrijke knooppunten zijn voor de bevoorrading en bewapening van de troepen. Ook van het front in de zuidelijker gelegen provincie Donetsk worden Oekraïense aanvallen gemeld onder meer bij het vliegveld van Donetsk. Oekraïne is ook bezig met een offensief in de richting van de zuidelijke havenstad Gerson. Mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen... mogen voorlopig niet worden afgesloten van het energienet. Daarvoor pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij Nieuwsuur. De VNG is bang dat als er nu geen goede afspraken worden gemaakt... veel mensen in de kou komen te zitten... Netbeheerders waarschuwden deze week dat ze komende winter mogelijk massaal huishoudens moeten afsluiten vanwege de hoge energieprijzen. Toch kunnen huishoudens niet zomaar van energie worden afgesloten. Daar gaat een proces van een aantal weken aan vooraf. De staatsbegrafenis van koningin Elisabeth is op maandag 19 september, meldt Buckingham Palace. De plechtigheid is in Westminster Abbey in Londen en begint om 12 uur Nederlandse tijd. De kist wordt de komende dag overgebracht van Balmoral Castle, waar Elisabeth overleed, naar Edinburgh. Dinsdag wordt de kist per vliegtuig overgebracht naar Londen. En vanaf woensdag ligt de koningin opgebaard in Westminster Hall tot de ochtend van de uitvaart. Tennister Iga Swiatek heeft de US Open gewonnen. De 21-jarige Poolse nummer 1 van de wereld versloeg de Tunesische Ons Beur in de finale in New York in twee sets. Voor Sviantek is het haar derde Grand Slam titel. Eerder won ze twee keer Roland Garros in Parijs. Op de US Open kwam ze tot nu nooit verder dan de vierde ronde. Het weer. Vannacht is het helder en ligt de temperatuur rond de 12 graden. De komende dag begint de dag op sommige plaatsen grijs. Maar al snel gaat de zon schijnen. Het wordt dan 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. hoofdletter van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Yeah. Baby girl. Come on. Sunshine. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Hit me up, we could spend time. Lately you've been on my mind. wanna chill with a player, but all you gotta do is keep it real with a player. Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Baby. Tonight. count with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause shit get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, Then than Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, Calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bad got Italian stitches, you know how up, so I hopped out the coupe and I hopped in pursuit like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my flair. But all you gotta do is keep it real with a plan.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 Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd. Maar ik lig alleen in bed, het is leeg en kil. Ben altijd op en ken geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer. Maar wanneer ik slaap hoor ik stemmen in mijn hoofd. lieg tegen mezelf, ja ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen voordeel van de twijfel. Oh yeah. Hey, mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog. Nog uit je worden op de Bijbel. Oh yeah. Het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder dat wacht. Dus alles dat je zei, dat is bedacht. Puur om mij te trekken, mij te hebben in je macht jouw gelukt is Baby maak me stuk dus Weet je houdt van kwijtgaan Weet dat ik je lust Weet je houdt van Birkins Weet hoeveel het kost dus Zie me naar de Zuid-Druk Sana Oh gebruik me gebruik me Stel betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent Oh gebruik me Oh gebruik me Ik ben niet thuis waar ik Oh gebruik me.